Pas straks om 10 uur doen ze de deuren weer open. Spoedgevallen die voor die tijd komen worden naar ziekenhuizen in Amersfoort, Apeldoorn en Zwolle gebracht. De politie in Rotterdam doet onderzoek naar een mogelijk racistische arrestatie. Een gezin uit Dordrecht deed aangifte nadat eerder deze maand agenten bij hem binnenvielen. Volgens de krant NRC is op beelden te horen dat een agent een man uit het gezin racistisch uitscheldt is niet voor het eerst dat de Rotterdamse politie in opspraak raakt. Eerder bleek al dat agenten racistische appjes verstuurden. Heb je begin dit jaar in Arnhem een staatslot gekocht? Zoek dan even al je laadjes, mapjes en kastjes door. Want de staatsloterij is op zoek naar iemand die 100.000 euro won, maar het nog steeds niet heeft opgehaald. Heeft de winnaar nog maar eventjes de tijd voor? Als op 10 januari nog niemand zich heeft gemeld, gaat het geld naar een goed doel. En een opvallend verhaal uit Engeland. De Britse Queen Elizabeth gaf gisteravond een kersttoespraak op tv. Maar op één zender was een wel heel bijzonder praatje te horen. I'm grateful to Channel 4 for giving me the opportunity to say whatever I like without anyone putting words in my mouth. 2020 has been a challenging year for us all. Yeah, when most of you, thanks to toilet roll shortages, have finally understood how it feels to have a predicament on the throne. In de video maakt de Queen grapjes over het hamsteren van wc-papier en dat premier Boris Johnson met corona in het ziekenhuis lag. Ook doet ze een TikTok-dansje allemaal nep. Bleek te gaan om een deepfake video waarin het hoofd van de Queen op een actrice is geplakt. Dat deed de zender om kijkers te waarschuwen voor nepnieuws.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 listen to hear slaves. outside my time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will. waste long. vrolijk kerst fijne dagen. Ah, ha, ha, ha, ho, ho, ho.

go Felt the moment settle so I couldn't wait to tell you why I'm standing here with this awkward smile And that's because 就。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 De gevangenis in Zuid-Korea heeft last van een corona-uitbraak. Bijna 800 gedetineerden en 21 medewerkers zijn besmet. Binnen zouden soms wel acht besmette gevangenen in één cel moeten. Het weer de dag begint met wat gladheid in het zuidoosten. Verder is het vandaag bewolkt met af en toe regen... maar er is ook wat zon in het zuiden en het wordt zo'n 6 graden. I saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. And what was in those ships, all three, on Christmas Day, on Christmas Day? And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? On Christmas the Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day. Then let us all rejoice again on Christmas Day in the morning, on Christmas Day in the morning. ayikholana buso wami awukholana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 We all give away our goods too soon, and we will wait. I'm free. Yeah, yeah. I'm falling from the sky,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 en stuur jullie allemaal fijne dagen en...